Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Veel Nederlanders hebben vandaag thuis Koningsdag gevierd. Vanmorgen speelden duizenden mensen thuis het Wilhelmus. De koning riep mensen in zijn toespraak op om vol te houden in deze coronacrisis. Vanuit het paleis videobelden de Oranjes met feestgangers overal in het land. In de trein bleef het rustig. De politie greep in Groningen in bij een Koningsdagfeest... De organisatoren kwamen er met een waarschuwing vanaf. De feestelijkheden werden om vier uur afgesloten door de koning met een nationale toast. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is opnieuw gedaald. Er liggen nu nog 905 coronapatiënten op de IC. Dat zijn er 29 minder dan gisteren. Blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Er verblijven 32 patiënten in Duitsland op een IC. In België zijn de afgelopen 24 uur 127 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Het is voor het eerst in weken dat het aantal ziekenhuisopnames in België lager is. Hoewel de cijfers in het weekend minder nauwkeurig zijn. Een Belgische viroloog merkte op dat de corona-epidemie daar stilletjes aan beter onder controle is. De gebroeders Anker stoppen als advocaat. De tweelingbroers Hans en Wim Anker hebben dat aan Omroep Friesland verteld. De broers hebben een advocatenkantoor in Leeuwarden... en werden landelijk bekend met onder meer de zaak rond Ferdi E., de moordenaar van Gerrit-Jan Heijn... en de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. De Ankers zijn verder actief in het verenigingsleven in Akrum... en staan bekend als fanatieke supporters van voetbalclub Herenveen. Ze zetten eind volgend jaar een punt achter hun loopbaan. Dan zijn ze 69 jaar. Het weer vanavond en vannacht vanuit het zuiden meer bewolking.